ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In de Tweede Kamer gaat het momenteel over de oorlog in Oekraïne. Kamerleden kunnen ook vragen stellen over de Russische drones boven Polen. Want gisternacht werden er meerdere niet meer gehaald. Onder meer door Nederlandse straaljagers die daar zijn voor een missie vanuit de NAVO. Gisteravond zijn ook weer twee nieuwe Nederlandse F-35's die kant op gegaan. Vanaf de vliegbasis in Leeuwarden. En volgens Defensie was dat al gepland. In Amerika wordt gemengd gereageerd op de gewelddadige dood van activist Charlie Kirk. Hij werd gisteren neergeschoten op een bijeenkomst van een universiteit in de staat Utah. Sommige mensen roepen op tot kalmte en verdraagzaamheid. Maar anderen vragen zich af of Kirk het er niet zelf naar heeft gemaakt. Wielrenners in de Ronde van Spanje hebben vandaag een kortere werkdag. Er staat een tijdrit op het programma, maar die is flink ingekort. De organisatie is namelijk bang dat de boel verstoord zal worden door pro-Palestina-actievoerders. Dat gebeurde deze Vuelta al meerdere keren. De aankomstplekken werden geblokkeerd of er kwamen ineens mensen het parcours opgerend. Dat was allemaal te zien bij Eurosport. Oef. Ja. Want we vreesden een protestactie en daar blijkbaar geen agenten hier. Ze worden wel weggetrokken. En voor en alvast geen gevolgen. Dus we koersen verder. Ja, de organisatie is dus bang dat het vandaag weer misgaat. En dus is de etappe ingekort, ik zei het al even. De renners rijden geen 27 kilometer, maar 12 kilometer. En een voordeur laten opblazen als je ruzie hebt met iemand of een ramkraak regelen. Het kan al voor 1000 euro en het is al gefixt via Telegram, ontdekte journalisten van BNR. Ze snuffelden rond in een groep plofkrakers en ramkrakers. Mensen, eh, ja, net een beetje als op een echt, eh, als op werkspot bijvoorbeeld zetten online van ik ben op zoek naar eh, een job of werk of eh, andere termen die ze daarvoor gebruiken. Eh, en omdat dat dan gebeurt in een groep die plofkrakers en rampkrakers heet... weet je een beetje in welke hoek je het moet zoeken. Ja, ze hebben ook mensen benaderd met de vraag of ze voor 1000 euro een explosief wilden plaatsen.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 Israël voerde dinsdag luchtaanvallen uit op de Qatarese hoofdstad. Die waren gericht tegen de politieke leiding van Hamas. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de oorlog in Oekraïne. Daarin kunnen Kamerleden ook vragen stellen over het neerhalen van de Russische drones boven Polen gisteren. Dat gebeurde onder meer door Nederlandse straaljagers. De GGD waarschuwt voor een nieuw soort vape die in omloop is onder Nederlandse jongeren. De vapes bevatten de gevaarlijke drug Spice. Die is erg sterk en werkt verslavend. Het weer, zon en regen en kans op onweer bij ongeveer 19 graden.